Mark met het NOS-journaal. Grote en middelgrote steden staat los van het geld dat de politie krijgt voor criminaliteitsbestrijding, zeggen de steden. Bij een aanval op een militair ziekenhuis in Kabul zijn zeker 30 doden en 50 gewonden gevallen. De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door een groepering die verwant is aan IS. Die claimt dat er 100 mensen om het leven zijn gekomen. De aanval begon vanochtend toen vier zwaar bewapende extremisten gekleed in doktersjassen het ziekenhuis binnendrongen. Een van de vier liet daarbij de bomgordel ontploffen die hij om zijn middel droeg. oud Gerard Bouwman werkt niet langer mee aan het onderzoek naar de uitgaven door de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. Hij heeft geen vertrouwen in de onderzoekscommissie. Die onderzoekt de rol van onder andere Bouwman bij de affaire rond oud-korvoorzitter Frank Gilte. Die kwam in opspraak omdat er bij de ondernemingsraad veel geld was uitgegeven aan buitenlandse reizen, luxe etentjes en feesten. De oprichter van de Europa-run is overleden. Rotterdammer Sjaak Bril overleed op 55-jarige leeftijd aan maagkanker. De Europa-run is een jaarlijkse estafette van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Deelnemers lopen in teams meer dan 500 kilometer om geld in te zamelen voor mensen met kanker. Vorig jaar kwam het bericht dat Bril, die tot dan elke editie meeliep, zelf aan kanker leed. Het weer, vooral in het midden en zuiden nog regen. Met name in het noordwesten breekt mogelijk de zon even door. Het is 7 tot 11 graden. Vanavond en vannacht zijn er meer droge momenten. Morgen is het vooral in het zuiden bewolkt, met soms regen. Elders is er wat zon.